Christian Bonenbakker met het NOS Journaal zegt dat Griekenland zijn verplichtingen moet nakomen. Anders is het beter dat het land de eurozone verlaat. Barroso zei dat in een interview met een Italiaans televisiestation. Hij vergeleek de eurozone met een club. Als één lid de regels niet volgt, zegt hij, is het beter dat dat lid vertrekt. Tot nu toe zei Barroso steeds dat Griekenland in de euro moet blijven. Een kleine week na de Griekse verkiezingen is duidelijk dat ook de derde poging om een coalitie te vormen is mislukt. De socialistische leider Venizelos geeft zijn opdracht vandaag terug aan de Griekse president. Het grote struikelblok is de afspraak met de EU en het IMF om fors te bezuinigen. De radicaal linkse partij Syriza, winnaar van de verkiezingen, is daar fel tegen. De NS verwacht dat het treinverkeer van en naar Utrecht vanochtend weer volgens de normale dienstregeling verloopt. Gisteravond viel het treinverkeer stil door een stroomstoring. Op Utrecht Centraal waren honderden reizigers gezand. Toen de treinen na half elf weer gingen rijden, beloofde de NS dat iedereen zijn bestemming zou bereiken. Desnoods werd alternatief vervoer geregeld. De Europese Commissie begint een nieuw onderzoek naar de staatssteun die ING heeft gekregen. De bank kreeg in 2008 en 2009 een kapitaalinjectie van 10 miljard euro. Brussel wil onder meer weten waarom ING daarvoor geen passende vergoeding heeft betaald, terwijl het bedrijf wel winst maakte. Daarnaast vraagt de commissie zich af waarom hypotheekbank Westland Utrecht nog steeds niet is verkocht, wat wel was afgesproken. Ook zijn er in Brussel klachten binnengekomen over de werkwijze van ING in Italië. Daar zou de bank, dankzij de Nederlandse zaadsteun, met lagere tarieven kunnen werken dan concurrenten. De Europese Commissie, ING en de staat hopen de geschillen in goed overleg te kunnen oplossen. Het weer, het is droog, minimaal rond 6 graden. Overdag afwisselend wolken en zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen droog, zonnig en ietsje warmer.